Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het gezondheidssysteem in de Gazastrook is volledig buiten gebruik. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Onze correspondent Nasra Habiballah vertelt wat dat betekent. We bedoelen dus eigenlijk mee dat de situatie zo is dat uh, ziekenhuizen of andere zorginstellingen niet meer kunnen functioneren. Ofwel omdat ze zijn gebombardeerd of omdat er niet eh, voldoende eh, personeel meer is. Omdat mensen bijvoorbeeld zijn omgekomen of op de vlucht zijn. Of dat de tekorten zo groot zijn dat ze geen hulp meer kunnen leveren. Ondertussen heeft heeft Amerika met Israël afgesproken dat het grondoffensief, waar al dik een week over wordt gepraat, voorlopig niet doorgaat. Volgens een Amerikaanse krant wordt het in elk geval een paar dagen uitgesteld. De politie van Amsterdam is op zoek naar mensen die gezien hebben hoe gisteren een taxichauffeur een kinderwagen aanreed en daarna doorreed. Het ongeluk gebeurde bij een zebrapad... waar op dat moment een moeder met haar twee kinderen en haar kinderwagen liep. De taxi scheurde over de busbaan en stopte dus niet voor ze. De baby van vijf maanden oud raakte gewond. Iemand die het zag gebeuren sloeg toen te hulp. En de baby is naar het ziekenhuis gebracht. De moeder en de andere kinderen raakten niet gewond. Leonardo, het minderjarige slachtoffer van Bilal Wahib... heeft volgens RTL Nieuws geen spijt van zijn interview bij Humberto gisteravond. De jongen van 15 zat aan tafel om te praten over wat hem twee jaar geleden is overkomen. Hij werd toen tijdens een Insta-live-sessie door Wahib uitgedaagd zijn geslachtsdeel te laten zien in ruil voor geld. En dat deed hij, maar dat geld kreeg hij nooit. Leonardo vertelde bij de talkshow dat hij er nu nog steeds last van heeft. Ik zat vier maanden in huis. Als ik buiten ga, word ik niet met rust gelaten. Heb je je vrienden van toen nog? Niemand. Ze hebben je in de steek gelaten? Ik ben door mijn eigen beste vriend in elkaar slagen. Waarom? Hij deed met die andere jongeren die mij pesten. en op social media barsten de reacties daarna los... want veel mensen vroegen zich af of het wel verstandig was... om Leonardo te laten aanschuiven, want hij is minderjarig. Maar volgens RTL Nieuws wilde Leonardo het graag zelf... en is hier ook nog uitgebreid contact over geweest met zijn ouders. Het OM besloot trouwens om Wahib niet voor de rechter te slepen voor dit incident. En dan nog het weer. Nog een paar uur flink wat regen. Later vanavond trekt dat weg. Morgen eerst een grijze bol en later weer regen vanuit het zuiden. Het wordt dan 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland nemen de dagelijkse files nu snel af. Nog wel behoorlijk wat vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam.